Deeply deep about the fun we had. Deeply mad, mad for the fun we had. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love, let's set sail for seas of passion now. Baby, by the way you walk, a contact sport.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 allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Voor de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel geldt tot zeker twee uur vannacht een waarschuwing voor extreem weer en ijzel. Door regen en lage temperaturen kan het er spiegelglad zijn. Door de gladheid zijn in het noorden verschillende ongelukken gebeurd waarbij twee mensen om het leven kwamen. Bij een aanrijding op de N33 viel één dode en raakten twee mensen zwaar gewond. En in het Friese dorp Strobos bij de grens met Groningen overleed een automobilist nadat hij tegen een boom was gebotst. De politie heeft in een hotel in Amsterdam twee tbs'ers aangehouden die niet waren teruggekeerd van verlof. Ze zaten vast in een psychiatrisch ziekenhuis in Heilo. Ze hadden zich dinsdag moeten melden, maar deden dat niet. Ze werden vanavond rond half acht opgepakt. Waarom ze TBS hebben, is niet bekendgemaakt. Bij een kantoorgebouw in Dordrecht is een explosief gevonden. Vanmiddag werden na een bommelding 350 mensen geëvacueerd. Op de parkeerplaats werd een verdacht pakje gevonden... nadat iemand in een sms had gewaarschuwd voor een aanslag. Na de ontruiming werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Die heeft bevestigd dat in het pakje een explosief zit. Het wordt nu weggebracht en onschadelijk gemaakt. Wat voor explosief het is, is niet bekendgemaakt. In een van de kantoren in Dordrecht zit de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid. Mogelijk heeft het bompakket met die dienst te maken. Dit jaar kregen enkele milieuambtenaren al kogelbrieven. Voortaan moet er met oud en nieuw in de vier grote steden meer openbaar vervoer rijden, vinden de GroenLinks-fracties van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Nu stoppen de bussen en trams en metro's op oudjaarsavond al om 8 uur, maar de fracties willen dat er tot 11 uur wordt gereden en dat het vervoer hooguit 2 uur stil ligt. De raadsleden van GroenLinks willen voorkomen dat mensen beschonken achter het stuur stappen of dat ze zijn aangewezen op een dure taxi. Het weer